uur. Maar net wel met het NOS-journaal. Naar de woningcorporaties. Een ruime Kamermeerderheid steunt een plan daarvoor van het CDA. De afgelopen tijd zijn er allerlei incidenten naar buiten gekomen bij de corporaties. En de Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen. Er zijn ook vaak berichten dat directeuren van corporaties zeer hoge salarissen verdienen. En de Kamer wil nu een grondig onderzoek naar het systeem. Naar het beheer, het interne toezicht en de positie van de huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet daarbij worden betrokken. In het noorden van Irak zijn bij twee aanslagen in de stad Tal Afar zeker twaalf doden en meer dan 15 gewonden gevallen. De eerste bom was verstopt in een auto die geparkeerd stond bij een druk restaurant. Toen de bom was ontploft en veel mensen daar hulp kwamen verlenen, blies een zelfmoordterrorist zich daarop. Sinds de laatste Amerikaanse troepen Irak in december verlieten is het geweld opgeleid. De afgelopen maanden kwamen meer dan 200 mensen om het leven. De regeringspartijen CDA en VVD hebben geen behoefte aan een discussie met minister Schultz over de problemen met de wissels. Er zouden van de winter veel meer problemen zijn geweest dan de minister de Kamer heeft gemeld. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering over de cijfers. Maar de regeringspartijen zeggen dat de Kamer wilde weten welke wissels gezorgd hebben voor verstoring van de dienstregeling. En die informatie heeft de minister volgens hen gegeven.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 Time to chill with Molly at the hookah bar. You like cartoons? I like a hard mouse with a seatbelt. Put it in the car. Oh, you feel the flavor. Yeah, it's a mystic flip again. UK. UK. a million records and we'll make it in a dash. What? I'm buzz and the all because it's just how we What kind of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 je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer rond tot jij me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 cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry. internet. www.zfmzandvoort.nl 的。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 be but she's cold.